Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Een 21-jarige Rotterdammer die iemand doodstak op een metrostation in zijn stad... heeft vijf jaar cel en tbs met voorwaarden gekregen. De dader had vlak voor het steekincident ruzie gekregen met het slachtoffer van 20... stak hem met een mes in de borst en liet hem zwaargewond achter. De veroordeelde zegt dat hij handelde uit zelfverdediging, maar dat gelooft de rechter niet. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer. Boeren protesteren vandaag opnieuw tegen de stikstofmaatregelen. In Den Haag zijn enkele tientallen boeren op het Malieveld. Verder zijn er protestacties gepland in onder meer Zwolle, Enschede en Leeuwarden. De boeren zijn boos over de verplichting om koeienvoer met minder eiwitten te gebruiken. De Tweede Kamer wil dat plan van minister Schouten nog eens laten doorrekenen. Vakbond FNV en Tata Steel hebben een akkoord bereikt. Volgens de bond heeft het staalbedrijf in IJmuiden beloofd... voorlopig niemand gedwongen te ontslaan... en ook geen onderdelen van de Nederlandse tak te verkopen. Na het vertrek van de Nederlandse topman... zijn er de afgelopen weken meerdere stakingen bij Tata geweest. De man die zijn ex-Miranda Zitman in 2018 doodde... en haar lichaamsdelen verspreid over het land verstopte... moet 18 jaar de cel in voor doodslag... Bart B. bekende dat hij haar lichaam in stukken heeft gesneden... maar volgens hem is ze van de trap gevallen. Na haar dood haalde hij ruim een ton van haar bankrekening. De drie thuiswedstrijden die het Nederlands elftal dit jaar speelt in de Nations League... zijn allemaal in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Volgens de KNVB zijn daar het beste de coronamaatregelen te handhaven. Vrijdag 4 september speelt Oranje tegen Polen, drie dagen later tegen Italië... en op zondag 15 november tegen Bosnië en Herzegovina. Het weer bewolkt, zo nu en dan breekt wel de zon door.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 I like you pum pum girl. ya vi que estás solita, acompáñame Jackie, Jacqueline, Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, nation.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 Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. I knew I should've stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was het denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeten eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan?